Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zorgen over het gebied rond de grootste kerncentrale van Europa. Die staat in Zaporizhia, in een deel van Oekraïne dat wordt bezet door Rusland. Dat land houdt rekening met een Oekraïense aanval in het gebied... en is begonnen met het evacueren van burgers. Dat zegt buitenlandredacteur Giem. Evacueren dat is eigenlijk een beetje een understatement... want daar wordt wel geweld bij gebruikt volgens het Oekraïense leger. Mensen hebben ook geen keuze, ze moeten mee met de Russen. En volgens de Oekraïense burgemeester van de stad Melitopol... die zegt dat bij dat vertrek ook heel veel plunderingen plaatsvinden. Auto's worden gejat, eh, computers worden meegenomen... Eh, op scholen worden zelfs eh, alle boeken meegenomen, documenten verbrand op de wegen naar de Krim is het druk. Waarschijnlijk worden mensen via dat schiereiland naar Rusland gestuurd. de man die het afgelopen weekend in Texas acht mensen doodschoot bij een winkelcentrum... was aanhanger van het neonazisme en geloofde dat witte mensen moeten heersen. Dat schrijft onder meer de Washington Post. Tegen NBC News zeggen zijn buren dat de 33-jarige dader een stille Einzelganger was. It's kind of quiet, kind of, you know, wore a little hoodie, just, just walk up and down the block, did say to himself, just always alone. He went to high school with some of the neighbors and they just said he was just always very quiet. De man is na zijn daad doodgeschoten door de politie. In Spanje zijn gisteren een grote groep van 120 Nederlandse scholieren en hun docenten gered van een berg. Ze maakten een hike naar een hoge brug, maar onderweg sloeg het weer om. Het werd koud en ging hard hagelen. Daarna verdwaalden ze. Ze werden gered door zeven brandweerwagens en een helikopter. Op blauwe plekken van de hagelstenen na is iedereen oké. En het weer hier dan nog. Ja, van alles wat. Nu op veel plekken grijs en behoorlijk wat mist. Later zijn er opklaringen met zon. Maar vooral in het oosten ook weer flinke buien met mogelijk ook onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt die plaatselijk dichte mist voor. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Door de mist ook al file op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam kan in beide richtingen de spitsstrook namelijk niet open... vanwege het slechte zicht in verband met de dichte mist. Houd rekening met 17 kilometer file tussen Hoorn en Weidewormer. Je reis duurt een uur langer. Hetzelfde verhaal op de N9, Den Helder richting Amstelveen. Voor Uitgeest een half uur vertraging. Komt ook omdat de spitstrook niet dicht, niet open kan. Verder een ongeluk op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Bij Heer Hugo Waard ging het mis. Nu heb je een half uur vertraging vanaf Noord-Scharwoude.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 nadat een automobilist was ingereden op een groep mensen. Dat gebeurde in de stad Brownsville... bij een bushalte bij een opvang voor migranten. De meeste slachtoffers komen uit Venezuela. Rusland heeft in het gebied rond de kerncentrale van Zaporizhia... bijna 1700 mensen laten evacueren. Moskou vreest een Oekraïns offensief in het geannexeerde gebied. De Servische oppositie heeft opgeroepen tot demonstraties tegen de regering van president Vucic. Aanleiding zijn de schietpartijen waarbij vorige week 16 doden vielen. De oppositie vindt dat Vucic geweld verheerlijkt. Het weer in het westen, zuidwesten en midden. Mist, die verdwijnt de komende uren. In het noordoosten is het zonnig. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. En het wordt 18 tot 22 graden. I'm losing no sleep over you Would I suffocate in the empty space But I kinda like it mm -hmm.